Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In München wordt op topniveau overleg gevoerd in verband met de schietpartij van vanavond. Burgemeester Reiter zit met een crisisteam in het stadhuis. Premier Seehofer van Beier is op weg naar München en de minister van Binnenlandse Zaken ook. Een deel van München is afgesloten. Er zijn zeker drie doden. Hoeveel gewonden er zijn is niet bekend. De politie gaat uit van drie daders en er is een klopjacht begonnen. Journalisten melden dat in het centrum van de stad alle winkels zijn afgesloten. Klanten die binnen waren zitten nu vast. Ook het centraal station van München is ontruimd en er rijden geen bussen, trams en metro's. Taxichauffeurs zouden het advies hebben gekregen om passagiers te laten staan. Er waren geruchten dat in de binnenstad van München ook zou zijn geschoten. Dat blijkt niet zo te zijn. De politie roept inwoners van de stad op om binnen te blijven. Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, moet voor de rechter komen. Ze was in 2008 minister van Financiën en keurde in die functie een schadevergoeding aan een zakenman goed. Deze Bernard Tapie kreeg honderden miljoenen euro's. De Franse justitie vindt dat Lagarde de zaak had moeten overleggen en beschuldigt haar nu van nalatigheid. De voormalige IMF-topvrouw ging nog in beroep, maar dat is nu verworpen. En het vriendschappelijke duel tussen PSV en West Bromwich Albion... dat zaterdag in Arnhem zou worden gespeeld, gaat niet door. Het heeft de burgemeester besloten... omdat de Arnhemse politie informatie heeft... dat PSV-supporters de confrontatie willen zoeken... met supporters van andere clubs. Twee weken geleden werd ook een oefenduel van PSV om die reden verboden. Dat duel werd uiteindelijk achter gesloten deuren afgewerkt.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 kind of a maniac, so I move it in and we unpack it the same as yesterday. Nobody move, nobody get hurt. <laughs> Hand up now. Oh, je wat ik zeg, man, ja. Steek je handen in de lucht now. En alles is nog Okay. Maar het zijn nee.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 yeah.